Vanmorgen presenteerde de commissie De Wit het eerste deel van haar rapport over de kredietcrisis. En daarin werd scherpe kritiek geleverd op oud-minister van Financiën Bos, bankpresident Wellink en de financiële sector. CDA, VVD en SP vragen zich af of alle feiten boven tafel zijn gekomen en willen daarom een parlementaire enquête waarbij de hoofdrolspelers onder Ede worden gehoord. De Britse liberaal-democratische leider Clegg heeft vandaag opnieuw gesproken met Labour-leider Brown. Dat melden verschillende Britse media, waaronder de BBC. Het gesprek vond plaats buiten medeweten van de conservatieven, met wie Clegg officieel onderhandelt over een coalitie. De media gaan ervan uit dat Brown onmiddellijk zaken met Clegg wil doen als de besprekingen met de conservatieven mislukken, maar zover is het nog niet. In zijn woonplaats Wassenaar is oud-VVD-leider Hans Dijkstal overleden. Hij was een van de architecten en kopstukken van de Paarse coalitie met de PvdA en D66. Na de moord op Pim Fortuyn verloor de VVD 14 zetels en trok Dijkstal zich terug uit de politiek. Onder meer in interviews uitte hij zijn zorgen over het opkomend populisme, waarbij op het sentiment van de bevolking werd gespeeld. Hans Dijkstal is 67 jaar geworden. Onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum hebben een test ontwikkeld waarmee een alibi van een verdachte beter kan worden gecontroleerd. Met de test kan worden nagegaan op welk moment van de dag sporen als speeksel en bloed zijn achtergelaten. Een verdachte wordt dan eerder ontmaskerd als die liegt over het tijdstip waarop die op de plek van het misdrijf was.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 Oud hè? Gilbert O'Sullivan. Gilbert O'Sullivan. En ik weet, als je een liedje opneemt, dan moet je heel goed articuleren, want het moet heel goed verstaanbaar zijn. Maar soms, dan kun je het wel eens een beetje overdrijven in de letter R. Anneke Grunlo. Laat door de Albert Heijn en zag een vieze man. Die bieren stond in te laden, ik dacht er het spoken zag, was een verbeelding aan de haal. Maar nee, hij was nu bijna kaal en leed aan zwaar overgewicht. Maar dat gezicht moest toch echt van Karel zijn. Karel was de kanjer van onze klas, waar dat meisje zo verliefd op was. Als hij naar je keek, was je een week van streek. Oh, we waren groen als gras. Karel was als alles, ja alles waard. De prins der dromen op zijn witte paard. Maar onze droomprins werd een kikker met een baard. bent haast niets veranderd, net zo mooi als toen. Ik wist niet goed wat ik moest doen, kon moeilijk zeggen wat ik dacht. Ik prijs de dag dat je toen iets in me zag. Karel was de kanjer van onze klas, waar meisje zo als ze naar je keek, was je een ons nog als bruid elkaar nog had, Maar als in een sprookje liep alles nog goed af. Achteraf. Ja, het valt een beetje op, hè? die grote R die steeds gebruikt wordt in dit liedje. De kanjer van de klas, dat was eh, Anneke Groenlo. James Taylor is een singer-songwriter in, eh, in Amerika. En daar is wel eens ooit aan gevraagd van... hoe kom jij nou op de teksten die jij altijd schrijft? Nou, zei hij, er is er eentje van. dat kan ik u wel verklappen. Het was een liedje, ik zat in de auto en was onderweg naar een neefje van me. Dat was net geboren. En toen dacht ik bij mezelf van... ja, daar moet ik toch eens een liedje voor gaan schrijven. En dat werd Sweet Baby James. There is a young cowboy... lives on the range. His horse and his cattle are his only companions. He works in the saddle and he sleeps in the canyons, waiting for summer, his pastures to change. And as the moon rises, he sits by his fire Thinking about women and glasses of beer. And closing his eyes as the doggies retire. He sings out a song which is soft but it's clear. As if maybe someone could hear. Good night, you moonlight lady. Rockabye, sweet baby Jane. Deep greens and blues are the colors I choose. Won't you let me go down in my dreams? And rockabye, sweet baby James. Now the first of December was covered with snow. So was the turnpike from Stockbridge to Boston. Though the Berkshires seemed dreamlike on account of that frosting, with ten miles behind me and ten thousand more to go. There's a song that they sing when they take to the highway, a song that they sing when they take to the sea song that they sing of their home in the sky. Maybe you can believe it if it helps you to sleep. But singing works just fine for me. So good night, you moonlight ladies. Rock by sweet baby Jane. Greens and blues are the colors I choose. Won't you let me go down in my dream and rock our sweet baby Jane? En ik kijk naar het hoesje en toen dacht ik van... Och, wat een jonge James Taylor is dit. En toen keek ik eens verder op het hoesje. En daar stond op 1970, al 40 jaar geleden... dat dit nummer Baby James werd uitgebracht. Maar ook dit, wat hij ook geschreven heeft. Fire and Rain. Just yesterday morning They let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain seen sunny days that I thought would never end. I seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. Whoa, I've seen fire and I've seen rain. seen sunny days that I thought would never end seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Been walking my mind to an easy time, my back turned towards the sun. Lord knows when the cold wind blows, it'll turn your head around. As hours of time on the telephone line to talk about things to come. Sweet dreams and flying machines in pieces on the ground. Whoa, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find. But I always thought that I'd see you, baby, one more time again now. Thought I'd see you one more time again. There's just a few things coming my way this time around. De singer-songwriter James Taylor heeft mij geleerd dat muziek vanuit je hart moet komen. Zijn teksten, zijn muziek, zijn stem en iedereen waar hij mee samenwerkt ademt dezelfde muzikaliteit uit. Dat zegt Robin van Beek op zijn cd die hij pas geleden heeft uitgebracht. Taylor Made, zo heet hij. In mijn hoofd maak ik mooie reizen. Ontvlucht de waarheid voel alleen de vrijheid, de liefde en een zonnestraal. Omarmen al het leed op de reizen waar de kilte me vergeet. Ze was zo'n lieve schat, zij mocht niet van wie dan ook bij ons blijven voor altijd. Ik huil mijn tranen weg, ik huil en weet dat. Reizen, ik doe reizen in mijn hoofd. Er is geen ziel die twijfelt aan de liefde die er altijd is je kijken naar de zon. Lieve schat, ga mee met mij, de kans ligt voor je. Reis met me samen. was al laat, ik schrok van Midden in een droom kwam het besef. Met de passie sterfte toe. Ik wil anders sterven, dus ik schreeuw en droom van eindeloze wegen in me. langs leven, langs mijn vrienden en langs jou. Je valt weer in mijn armen, net als toen. En het voelt alsof de wereld even stilstaat. dezelfde verhalen. Dus oh, ik reis met je samen door mijn hoofd. Mind. Zo heet het origineel van eh, die James Taylor en Robin van Beek. Hij heeft de muziek gebruikt, maar wel andere teksten erop gemaakt, hoor. Prachtig gedaan door eh, die Robin van Beek. Oeps, dat ging een beetje harder dan dat ik eigenlijk verwacht had, maar vooruit maar. Dit applaus, dat geldt voor niemand minder dan Lionel Richie. Hij eh, was hier in Rosso en eh, ja, er komt weer een nieuwe in Rosso. Hè. Deze keer georganiseerd door eh, Mojo Concert. En wie staat dan er op het podium? Niemand minder dan Sting. Maar dit is van twee jaar geleden. Say you, say me. Say it for always. Ah, that's the way it should be. they played was a masquerade. From behind the walls of doubt, the voice was crying out. zo zal het applaus ook klinken voor eh, Sting, denk ik hoor. En ook Sting zal zijn grootste hits daar brengen. En dan zal ik wel weer uit volle borst meegezongen worden. Net zoals bij eh, die Lionel Richie. En dit nummer zal hij zeker brengen. Want ja, het is toch een van zijn grootste hits, hè? Gewoon Fragile. lest we forget how fragile we are. On and on the rain will fall like tears from a star, like tears from a star. sommige gevallen brengen ze de oude muziek weer tot leven. Net het is vorig jaar Diana Ross. En nu weer eh, Sting. Nou ja, dat is nog niet zo, eh, zo jong meer. Mag ik gerust zeggen. Alhoewel daarvoor Paul de Leeuw. Dat is nog steeds actueel. Maar nu grijpen ze dus terug naar wat oudere muziek. En dan zou ik bijna zeggen van... Laat deze formatie dan ook nog eens een keer eh, optreden in Rosso. En als u het intro hoort van dit nummer... dan proeft u de sfeer gewoon van de Dire Straits... Ik weet niet welke jongens van de Dire Straits er allemaal aan meegewerkt hebben. Maar in ieder geval, dit nummer is geschreven door Mark Knopfler. Before, Before Gas and TV zoals ik al zei, het geeft helemaal de sfeer van die Diaries Straits van jaren geleden. Before gas and TV, before people had cars, we'd sit round the fires, pass around the guitar. remembering songs when my daddy was home. He'd play along on the spoons in a corn. We'd go with the flow. on the edge of the field, on the edge of the world, for gasoline. Hallo Jos. Ik zing de eerste stem. Doe jij dan de tweede? Oh enig, een vakantieliedje. Holland, waarom is er hier zoveel regen? Ik kan er van huis uit niet tegen. Ik word chagrijnig vanwege die regen. Holland Waarom is er hier zoveel storm? Ik word er niet goed van krankjorm, omdat ik er zo van vervorm. Van storm, alleen afgelopen zomer. Zie me nog lopen met mijn voeten door het warme zand. Zie me nog lang uit liggen zonnen ergens op het strand een koude cola in mijn ene of mijn andere hand. Nederland. Ik draaide elk kwartier van de ene op de andere kant. Een flesje factor 10 voorkwam dat ik niet ben verbrand. En om mij heen lag alles bloot te wezen in het zand. Nederland. Hè? Heerlijk was dat. Oh, als ik eraan aan denk. Holland, oh, waarom is er hier zoveel kou? Een vriend van mij ziet altijd blauw. Maar ja, dat is een smurf die vindt blauw. Te behouden. Alleen afgelopen zomer Zie me nog lopen met mijn voeten door het warme zand. Zie me nog lang uit liggen zonne ergens op het strand. Een koude cola in mijn ene of mijn andere hand. Nederland. Ik draaide elk kwartier van Denen op mijn andere kant. Een flesje factor 10 voorkwam dat ik niet ben verbrand. En om mij heen lag alles blote wezen in het zand Nederland. Zie me nog lopen met mijn voeten door het warme zand. Zie me nog lang uit liggen zonnen ergens op het strand. En om mij heen lag alles blote wezen in het zand Nederland. hoop dat het komende zomer weer zo wordt. Ik ook. Dag Herman, dag Jos. André van Duin, hij heeft eh, serieuze liedjes en ook eh, minder serieuze liedjes, flauwe liedjes, leuke liedjes. Hij heeft allerlei liedjes heeft hij weer eh, opnieuw opgenomen op een cd. Prachtige teksten zijn erbij. Eh, ik, ik heb hier een heel oud cd'tje inmiddels alweer. Uh, een cd'tje uit en dan moet ik even spieken op het hoesje. 1994. Daar staan ook van die eh, serieuze liedjes op en ook minder serieuze. Nou, dit was dus <laughs> een van die minder serieuze met mijn blote voeten in het zand. Daarnet draaide ik een liedje van de, de, voorman van de Dire Straits. U weet wel, van Mark Knopfler. Dit is de voorman van de Eagles. Natuurlijk heb ik het dan over Dan Henley. Heeft het een jaar of wat eh, geleden uitgebracht. Prachtige tekst. New York Minute. go. muziek uit Amerika. Hè? De voorman van de Eagles, zoals ik al zei, Don Henley. Maar in Nederland wordt ook prachtige muziek gemaakt hoor. Luistert u maar eens naar Treintje Oosterhuis. time. Treintje Oosterhuis, het Metropoolorkest. Who Speak of Love, de song van Bert Bagrack. En ze hebben het wel eens over de kracht van de pen, maar wat dacht u van de macht van de muziek? Dit is Stef Bos. De hemel breed, de regen valt, de storm gaat liggen en we zijn nog altijd samen. Dan zoek toch door het donker. Jij staat voor mij. Ik sta voor jou. Oog in oog en zonder woorden zijn we zonder het te weten. Misschien al jaren met elkaar vertrouwd. Maar ik breek nog liever dan te buigen voor een wereld die wil horen dat ik van je hou. En als ik ja zou zeggen, is het zonder woorden, zonder woorden en getuigen. In alle stilte en alleen met de macht van de muziek. De liefde stroomt van hoog naar laag. En de hemel en de hel zouden nooit kunnen bestaan zonder elkaar. En levenslang beloof ik niet, want er zijn geen woorden groot genoeg voor wat je voelt of ziet. En ik breek nog liever dan te buigen voor een wereld laten horen dat ik van je hou. En als ik ja zou zeggen is het zonder woorden, zonder woorden en getuigen. In alle stilte, in het niet en met de macht van de muziek. in de wereld waar de liefde is verdwenen, omdat ik er heb gewonnen. Dus ik laat je vrij, zolang jij blijft bij mij. Maar ik teken niet voor liefde, want met de angst om te verliezen raak ik altijd alles kwijt. En ik breek nog liever dan te buigen voor een wereld die wil horen dat ik van je hou. En als ik ja zou zeggen is het zonder woorden, zonder woorden en getuigen. In alle stilte en alleen met de macht van de muziek. Met de macht van de muziek, de liefde liefdesprong. Met de macht van de muziek. Jij staat voor mij met de macht van de lucht. Ik sta voor jou met de macht van de lucht. like a honking flock of geese, winter drowning there. As the fabric comes unstitched, hearts and minds and eyes bewitched, standing watching for the smoke